7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De explosieve opruimingsdienst heeft niets verdachts gevonden bij IKEA in Son. Gisteravond was er een explosie in een prullenbak en ook bij IKEA-winkels in Gent in België en Lille in Noord-Frankrijk waren kleine explosies. Of de winkel in Son vanochtend open gaat is nog niet duidelijk. IKEA wil eerst zeker weten dat de veiligheid van de klanten en het personeel gegarandeerd is. Op de A2 tussen Everdingen en Del en de A16 tussen Moerdijk en Breda mag vanaf vandaag buiten de spits 130 worden gereden. Sinds 1 maart mag op de A7 tussen Wochnum en Friesland al de hele dag 130 worden gereden. En sinds 17 mei mag het s'avonds en s'nachts op de A6 tussen Almere en Jouren. Dit gebeurt allemaal op proef. Later worden definitieve besluiten over de maximumsnelheid genomen. De Japanse economie herstelt zich maar moeizaam van de gevolgen van de aardbeving en tsunami. De industriële productie was in april 1% hoger dan in maart, maar nog altijd 14% lager dan een jaar geleden. Analisten denken dat het herstel deze maand echt op gang is gekomen en dat de productie in de zomer weer op hetzelfde niveau kan komen als vorig jaar. Drie Nederlanders hebben na een bezoek aan Duitsland darmklachten en nierfalen. In minstens één geval is dat het gevolg van de EHEC-bacterie, meldt het RIVM. Enkele anderen hebben ook darmklachten opgelopen, maar ze hebben geen last van nierfalen. In Duitsland staat het dodental nu op 14. Met de vakken Spaans, Turks en Arabisch worden vandaag de eindexamens afgesloten. lijkt erop dat bij het LAX iets minder is geklaagd dan vorig jaar, toen er 149.000 keer geklaagd werd. Op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem kwamen de kandidaten gisteren te laat voor het VWO-examen muziek, omdat de school een verkeerde tijd had doorgegeven. De tien leerlingen mogen het examen nu pas op 20 juni doen. Vier dagen daarvoor hebben de andere leerlingen gehoord of ze geslaagd zijn. Het weer bewolkt en regenachtig, vooral in het oosten. In het westen klaart het in de middag op. Er staat een stevige noordwestenwind bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad op de A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 2 en op de A7 naar Zaandam bij Weidewormer ook 2 kilometer. Verder in de richting van Amsterdam over de A8 tussen het knooppunt Zaandam en het knooppunt Komplein 4 en op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsberg en Bunnik 3. A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum tussen het knooppunt Gorkum en Harningsveld-Giezendam 2 of 3 kilometer zelfs en op de A15 verder in de richting van Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en het knooppunt knooppunt Vaanplein 2.